een keer overdoen. Ik dacht, waarom ben jij nu niet heel dicht bij mij? Ik heb de hele nacht aan jou gedacht. Ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht. Want ik wou elke zoek nog een keer overdoen. Ik dacht, waarom ben jij nu niet heel dicht bij mij? Ik heb de hele nacht aan jou gedacht. Gisteren in de discotheek ik hoe je keek. Iemand zei dit is je grote kans en ik vroeg mag ik deze dans? Iemand zei dit is je grote kans en ik vroeg mag ik deze dans? Ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht, want ik wou elke zoen nog een keer overdoen. Ik dacht waarom dicht bij Ik heb de hele nacht aan jou gedacht. Ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht. Want ik wou elke zoek nog een keer overdoen. Ik dacht waarom ben jij nu niet heel dicht bij mij. Ik heb de hele nacht aan jou gedacht. Ik heb je vaak voorbij zien gaan. En je keek me nooit aan de zon schijnt nu voor jou en mij, want je loopt me nooit meer voorbij. Maar de zon schijnt nu voor jou en mij, want je loopt me nooit meer voorbij. Ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht, want ik wou elke zoen nog een keer overdoen. Ik dacht waarom bij mij. Ik heb de hele nacht aan jou gedacht. Ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht. Want ik was.